Volgens EU-buitenlandcoördinator Solana krijgen inspecteurs van het internationaal atoomagentschap binnen enkele weken toegang tot de fabriek. Voor het einde van de maand praten de landen opnieuw over Irans nucleaire programma. Staalbedrijf Corus is waarschijnlijk voor een klein deel verantwoordelijk voor het grotere aantal gevallen van longkanker in delen van de Eimond. Dat is de conclusie van een onderzoek van het RIVM in opdracht van minister Kramer. Volgens het RIVM spelen ook andere factoren een rol. Zo wonen er rond Corus relatief veel mensen die roken. De politie onderzoekt enkele advertenties op internet waarin een baby ter adoptie wordt aangeboden. De drie teksten zijn allemaal in slecht Engels geschreven. Vermoedelijk zijn ze afkomstig van één afzender. Er staat dat de moeder van de vier maanden oude baby is overleden en dat de vader niet voor het kind kan zorgen. De politie denkt aan een misplaatste grap of aan een noodkreet. In een huis in Berlijn zijn delen van babylijkjes ontdekt. De gruwelijke ontdekking werd gedaan door een vriend van de bewoonster. De vrouw had deze zomer zelfmoord gepleegd en haar woning was nog altijd niet leeggehaald. Volgens de Berlijnse politie gaat het waarschijnlijk om vier baby's. Hoe de zuigelingen om het leven zijn gekomen is niet bekend. Op het Europees kampioenschap volleybal in het Poolse Lots hebben de Nederlandse vrouwen met 3-2 van Rusland gewonnen. Oranje was al zeker van een plaats in de halve finales en die wordt zaterdag gespeeld. Het is nog niet bekend tegen wie. Het weer, vannacht en morgen gaat het opnieuw regenen. Maxima morgen rond 13 graden. In het weekeinde blijft het wisselvallig en wordt het iets minder koel. Dit was het NOS Journaal. niet wat je hoort.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 ZFM. ZFM.